uur. Krol met het NOS Journaal. Het melden van een verloren of gestolen paspoort kan straks via internet. Staatssecretaris Knop zegt dat er wordt gewerkt aan een systeem... waarmee mensen zelf de geldigheid kunnen blokkeren. Het systeem gaat Stop ID heten. Nu moeten mensen nog naar het gemeentehuis... om een verklaring van vermissing van een reisdocument af te leggen. Een centraal register op internet scheelt veel tijd, zegt Knops en kan voorkomen dat een gestolen paspoort wordt misbruikt. Een schip van de hulporganisatie Sea-Watch is met 42 migranten aan boord de Italiaanse wateren binnengevaren. De kapitein negeert daarmee een verbod van de Italiaanse regering omdat het slecht gaat met de migranten, zegt hij. Al eerder zijn er 11 migranten van het schip gehaald en overgedragen aan de Italiaanse kustwacht omdat het niet goed ging met hun gezondheid. Op het dak van de Hogeschool Rotterdam heeft brand gewoed. Er waren werkzaamheden. De rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien. De school in de Rotterdamse wijk Heijplaat werd ontruimd, maar niemand raakte gewond. Voor de WK-kwartfinale tussen Oranje en Italië komen geen extra kaarten beschikbaar. Eerder was gemeld dat er voor de wedstrijd van zaterdag in Valenciennes... tientallen extra kaarten beschikbaar zouden komen, maar dat is niet zo. Er kunnen ruim 2000 Oranje-fans bij zijn, zegt de KNVB, en alles is uitverkocht... De KNVB overlegt morgen of er in Valenciennes grote schermen worden neergezet... waar fans zonder kaartje de wedstrijd kunnen volgen. En Annemiek van Vleuten is de nieuwe Nederlands kampioen tijdrijden. In Ede versloeg ze kampioene Elle van Dijk, die tweede werd. Het weer, in het binnenland nog zon, aan de kust bewolking... en met 20 tot 31 graden zijn er nog grote verschillen. Vannacht helder en kans op nevel, morgen op meer plaatsen zon... Maar overal iets minder warm, 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Regio Noord-Holland, heel veel vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar ging een auto over de kop. Eh, er is maar één rijstrook open tussen Oudekerk en de amsterdam Breuken Dus staat 12 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden via Amersfoort. Andere kant op bleef dat ook vertraging tussen Mars en Vinkenveen 10 minuten... en daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en de Koentendol 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam, dan, dan de guayarte, mami. Ese rampa a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. sweet, that Sing. funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that Sing. funky stuff. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give me the funk, that sweet.